Après skiën, skiën, het leukste wat er is. Après skiën, skiën, je weet niet wat je mist. Met z'n allen après skiën, dat doen wij het hele jaar. We doen het zelfs in Nederland, dan lijkt dat wel wat raar. Oké, we gooien allemaal even de handjes in de lucht. Zwaai naar links, zwaai naar rechts, zwaai naar links, zwaai naar rechts. Sneller! links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hou die handjes in de lucht, dan gaan we. Klappen in je handjes, blij, blij, blij. Op je boze bolletje, allebei. Handjes in de hoogte, handjes in je zij. Op je boze bolletje, allebei. En zingen! Après skiën, skiën, het leukste wat er wat je mist. Met z'n allen skiën, dat doen wij het hele jaar. We doen het zelfs in Nederland, dan lijkt dat wel wat raar. En we gaan even met z'n allen naar beneden, daar komt ie. En we zakken door de knieën naar beneden. En we zakken door die knieën naar beneden. En we zakken door die knieën, we zakken door die knieën, we zakken door die knieën naar beneden. En klap in je handen, stamp met je voeten. Fluit op je vingers. En schudden met die kont. En nog een keer. Klap in je handen. Stamp met je voeten. Fluit op je vingers. En schudden met die kont. Komt ie. Après skiën, skiën.